Twee uur. Dit is Ewout de Jong met het nos De Spaanse regering gaat het regiobestuur van Catalonië afzetten. Madrid zal het voornemen voorleggen aan de Senaat. Dat heeft de Spaanse premier Rajoy bekendgemaakt... na een bijzondere zitting van het kabinet. De taken van het regiobestuur worden tijdelijk overgenomen door een ander bestuur... dat de orders opvolgt vanuit Madrid, zei Rajoy. Binnen zes maanden moeten er in Catalonië verkiezingen komen. Tot die tijd wordt het Catalaanse parlement gecontroleerd door de Spaanse Senaat. Voor de mislukte gevangenisuitbraak in Roermond zijn nog eens twee mensen opgepakt. Eén wordt maandag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De ander werd gearresteerd in Parijs. Nederland zal Frankrijk vragen om zijn uitlevering. Anderhalve week geleden wilde een groepje criminelen een helikopter stelen... om daarmee iemand uit de gevangenis te bevrijden. Vermoedelijk ging het om Bennahoef A. In de zaak zitten nu zes mensen vast. President Mugabe van Zimbabwe is benoemd tot goodwill-ambassadeur... van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO... Volgens de organisatie is Mugabe erg begaan met gezondheidszorg. Op de benoeming is veel kritiek gekomen. De grootste oppositiepartij in Zimbabwe zegt dat onder Mugabe de gezondheidszorg in het land is ingestort. Een mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch spreekt van een beschamende benoeming. In zijn woonplaats Leeuwarden is Elfstedentochtschaatser George Schweikman overleden. Hij reed acht Elfstedentochten uit, een record. De eerste was in 1942 en de laatste in 1997. Zwijkman voltooide ook de barretocht van 63. Hij raakte gewond aan zijn knie, liet daar een paar krammen in zetten en finishte als laatste. Zwijkman was 25 jaar bestuurslid van de koninklijke vereniging de Friese Elfsteden en wordt beschouwd als grondlegger van het moderne marathonschaatsen. George Schweikman was 92 jaar. Het weer, opklaringen en buien, veel wind, aan zee mogelijk stormachtig. Het is een graad of 16.